4 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In Texas zijn zeker vijf mensen omgekomen en 21 mensen gewond geraakt... toen een man het vuur opende op willekeurige automobilisten en winkelend publiek. De schutter, een witte man van in de 30, is door de politie doodgeschoten. Het schieten begon bij een verkeerscontrole... op de snelweg tussen de plaatsen Midland en Odessa in het westen van Texas. De verdachte schoot een agent neer en reed in een gestolen postauto... naar een winkelcentrum in Odessa... Daar schoot hij op voorbijgangers. Kort daarna werd de schutter op een parkeerplaats door agenten gedood. In eerste instantie dacht de politie nog dat er twee of meer verdachten waren... maar inmiddels wordt ervan uitgegaan dat de man alleen handelde. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. Bij een vechtpartij in Delfzijl zijn vannacht twee mensen neergestoken. Een van hen is ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht. Die vechtpartij was rond twee uur in het centrum van Delfzijl. Er is nog niemand aangehouden. Bij een noodlanding van een luchtballon in Zwalmen bij Roermond... zijn gisteravond vier mensen licht gewond geraakt. Kort daarvoor was er een flinke regenbui. Maar of de luchtballon daardoor naar beneden kwam, is niet duidelijk. Ooggetuigen zagen de ballon laag overvliegen... waarbij de mand schuin zou hebben gehangen. De ballon maakte een harde landing in het open veld bij Zwalmen. De Formule 2-race op het circuit van Spa-Francorchamps gaat vandaag niet door. De race is afgelast na de dood gisteren van de Franse coureur Antoine Hubert. De bolide van Hubert raakte een muur en kwam in een slip... waarna hij op volle snelheid werd geraakt door de auto van de Amerikaan Correa. Die ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Het weer, overdag bewolkt met kans op een bui... en later breekt de zon wat vaker door. Maar het wordt niet warmer dan 21 graden vandaag. Morgen, maandag, wordt het nog iets koeler.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 It's Martin Garrix, and thanks so much for checking out my radio show. No messing around today, straight into the tunes we go. music and always has been. way. Back then, you would have to be a nerd to become a DJ. Nowadays, everybody wants to be a DJ. Nowadays, everybody wants to be that nerd. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. It's all about the house music and always has been. show, before we get started, I want to know one thing. In session and in your face. hate socializing Martin Garrix, and you're listening to my radio show in the mix every week with one hour of hot music. Turn one Can't erase them from my phone. Every moment was a movie. Now the days go by so dull. When I think back on the summer, got nostalgia in my veins. When I think back on the winter, I regret asking for space. Yeah. Lights went off, can we turn them back?